Meer dan 3,1 miljoen Bosniërs kunnen naar de stembus om parlementsleden te kiezen en presidenten van het Servische en Moslim-Kroatische deel. De politieke verdeeldheid in het land is bijna 15 jaar na het vredesakkoord van Dayton nog steeds groot. Er is veel wantrouwen tussen Serviërs, Kroaten en moslims. Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er vijf keer verkiezingen gehouden. Elke keer staan die weer in het teken van de bloedige oorlog in de jaren 90, waarbij ongeveer 100.000 mensen omkwamen. De Verenigde Staten gaan hun burgers waarschuwen in Europa alert te zijn. Aanleiding zijn de berichten over dreigende aanslagen in Europese steden. Het wordt geen negatief reisadvies, maar een waarschuwing voor Amerikanen om goed op te letten en voorzichtig te zijn. Dat hebben Amerikaanse en Britse regeringsfunctionarissen laten weten aan diverse internationale media. Waarschijnlijk wordt de waarschuwing in de loop van de dag afgegeven en zullen er geen specifieke landen of doelen worden genoemd. Inlichtingendiensten melden vorige week dat terroristen van Al-Qaeda plannen hadden voor aanslagen op doelen in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het CDA-congres is gisteren goed bekeken. De live-uitzending van de NOS trok gemiddeld 740.000 kijkers. Het hoogtepunt werd na vijven bereikt tijdens de belangrijke stemming over het regeerakkoord. Het aantal kijkers liep toen op tot rond de 1,4 miljoen. Nooit eerder keken zoveel mensen overdag naar een live-verslag van een politiek partijcongres. In Duitsland wordt dit einde de 20ste verjaardag van de hereniging gevierd. In de hoofdstad Berlijn en in Bremen zijn grote feesten en concerten gepland. Duitsland viert de dag van de eenheid op 3 oktober. Dat was in 1990 de dag dat de toenmalige DDR formeel toetrad tot de Bondsrepubliek Duitsland. Veel mensen beschouwen echter de val van de Berlijnse muur als het moment van de hereniging. Het weer... Steeds meer opklaringen, vanmiddag vrij zonnig en droog bij een temperatuur van 19 tot 23 graden. Morgen bewolkt, maar opnieuw droog. Dit was het NOS Journaal.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 De techniek wordt verzorgd door Fred Kroonsberg en ik wil het eerste stukje wijden aan zang voor heren, zoals wij dat altijd uh, onder de muzikanten plegen te zeggen. Dean Martin, Bye Bye Blackbird. Pack up all of my cares and woes. Here I go, singing low by. by my blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet and honey, so is she. Bye bye, my blackbird. No one here can love or understand me. All the hard luck stories, they all hand me. So make the bed, honey, light the light. I'm coming home late tonight, Blackbird. Oh, bye bye. cares and woes. Here I go, singing low. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet and honey, so is she. Bye, bye, my blackbird. No one here can love or understand o'clock stories, they all hand me. So make the bed, honey, light the light. I'm coming home late tonight, Blackbird. Bye bye. Bye Bye Blackbird, Dean Martin. Dean Martin een eh, voorbeeld van een crooner. Crooners, dat waren mensen die in het begin van de vorige eeuw... tot aan de jaren zestig heel populair waren. Een soort eh, eh, entertainers die ehm, naar voren kwamen... op het moment dat de microfoon geïntroduceerd werd. Waardoor mensen die voorheen luid en hard moesten zingen... nu zoet konden zingen en ook van alles met hun stem konden doen. Een andere beroemde crooner is um, is iemand die, die ook heel veel uh, uh, opname heeft gemaakt. Bing Crosby. En die horen nu met Hello Dolly. Hello, Dolly. Well, hello. Dolly, It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. We feel the room swaying, cause the band's playing one of favorite songs from way back when. So take her rap, fellas. Find her an empty lap, fellas. Dolly'll never go looking swell, dolly. I can tell, dolly. You're still glowing, you're still crowing. Yes, you're coming on real strong. We feel the room swaying for the band's playing one of your old favorite songs from way back when. So under an Crosby, Hello Dolly. Zoals ik net al zei, eh, een, een van de grote crooners, de crooner als we het erover hebben, is natuurlijk Frank Sinatra. Daar is al veel eh, over gezegd en iedereen heeft daar beelden bij. Die eh, was met een aantal soortgenoten jarenlang lid van de club. Een club die veel besproken is. van de Red Pack. Eh, van Frank Sinatra wil ik nu iets eh, laten horen. Ehm, een duo samen met een andere grootheid, Carlos Joachim Jobim. En die gaan samen zingen Fly Me to the Moon. fly. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.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 song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, Frank Sinatra, Carlos Joachim Jobim in Fly Me to the Moon. Zoals Fred het noemt, kameraadschap op het podium. Er zijn natuurlijk heel veel eh, jazzmuzikanten die hun eigen kracht kennen... maar die erkennen dat die nog veel groter wordt als je met andere mensen muziek maakt... waardoor het eh, in kwadraten eh, beter en mooier wordt. Een mooi voorbeeld daarvan is een ander duo die, van twee mensen die hun eigen weg gegaan zijn, maar eh, de kracht vinden om samen te komen. Ray Charles met Nora Jones en Billy Preston op het orgel in Here We Go Again. Here we go you. before. You know what? <laughs> I'll try it again. Duidelijk herkenbaar Herbie Mann. Het aardige van eh, dit stuk is dat, hij, dat er slechts vier mensen eh, aan het musiceren zijn. Joe Puma op de gitaar, Whitney Mitchell op de bas, Herb Wasserman op de drums. Maar het klinkt alsof er een eh, flink band zit te spelen. Dat brengt mij naar een andere combinatie met Coleman Hawkins... die de vader van de tenorsaxofoon wordt genoemd... die eh, eh, vernieuwend is geweest ooit en eh, richting heeft gegeven aan de saxofoon in de jazzmuziek. De volgende stukken die zal ik ook wijden aan allerlei vormen van saxofoons. Eerst gaan we eens even luisteren naar Coleman Hawkins met een, een, onder andere Slam Stewart, de meezingende bassist die ook meezingen, meezingt soleert. En Teddy Wilson op de piano, dat geeft al aan wat voor het is. Zij samen zijn met z'n allen spelen eh, het nummer I'm Yours. zoals ik zei, de man die de saxofoon eh, een doorstart heeft gegeven in de jazzmuziek. Hij kon eindeloos koorsen blazen. En als hij op het podium stond, dan eh, was de begeleiding die was in afwachting tot, wan, tot het moment dat hij een keer klaar was. Eh, van de tenorsax naar de sopraansax. En in die tijd, in die periode, eigenlijk op dezelfde manier spelend, maar beroemd geworden. Ook vanwege zijn trillende eh, vibrato. De, gaan we naar een andere meneer, Sidney Bechet. De man die onvergetelijk is geworden met zijn beroemdste compositie Petit Fleur. Die gaan we nu horen in een eh, eh, nummer van Cole Porter, Love for Sale. No, no, no. Ja, dat was Sydney eh, ehm, Sidney Bechet. En nu gaan we eh, naar een ander tijdperk. Eh, maar we nemen afscheid van dit tijdperk met de beroemde, ehm, beroemde tenorgeluid. Ook een trillend geluid natuurlijk van niemand minder dan Ben Webster. En die horen we nu met een trio, een, een Deens trio. Kenny Drew Niels Henning Pedersen en Axel Riel op de drums. Opgenomen Kopenhagen 1965. I can't, I can't get started. stukje saxofoonhulde eh, eh, laten horen uit dit blokje. En dat is iemand die nog zeer actief is. Die is al inmiddels 81. Die is bekend geworden van eh, bijvoorbeeld het nummer, de compositie Killer Joe, de Blues March. En dat is Benny Golson. Die speelt alweer wat moderner. Een opname uit, toch uit 1958. Met een Franse bezetting, Monin. MUZIEK Danny Golson in Monin. Met op de trompet de Fransman Roger Guerin. We kunnen dit eh, blokje, luisteraars, dit blokje dat gaat over de saxofoons... niet afsluiten eh, zonder ook nog de aandacht te besteden aan een wat minder bekende saxofoon. Dat is de baritonsax. Die wordt niet zoveel bespeeld als al die andere saxen. En iemand die dat heel goed kan is natuurlijk eh, Jerry Mulligan die in zijn leven eh, de, de bariton straks groot heeft gemaakt. En dat heeft hij gedaan ook door samen te spelen met eh, allemaal mensen als Zoet Sims, El Cohn, Lee Konitz, Art Farmer, Chad Baker, eh, Chico Hamilton. wij gaan hem nu laten horen in een stuk waar hij Hank Jones op de piano na zich heeft. Bucky Pizzarelli op de gitaar, die komt vandaag nog een aantal keer voorbij. Georges Duvivier op de bas en Lionel Hampton op de vibrafoon. En daar gaan we zo meteen naar overspringen. Maar eerst gaan we luisteren dus nu naar Jerry Mulligan in het nummer Walking Shoes. Marmalade. Ze speelde Joe Venuti, Dick Heiman op de piano en wederom Bucky Pizzarelli op de gitaar. Nemen wij afscheid, althans voor het eerste uur. En wij, Ted Koonsberg, de techniek en Peter den Boer, de presentatie. En we komen straks graag bij u terug om eh, wederom door te gaan met ZFM Jazz.